Ik lui in mijn toestak, dan kwam ik mijn buurman tegen. Maar ik man, wat was wat meer de regen. Met al die nachten was voor de boeren straf. Maar het is weer terug en kent toen er weer op. Zo maar het toch, ja, zo maar het toch. Als thuis kind, oh ja. Zo het hoog, zo małe to, a stańskie ujo. Ik ging les nog zo, kan ik was er een jaar naar weest. Het was twintig jaar toen kwam ik over het west. Mijn leven tiet, wat is toch mooi blauwens meer? En al die nije plan vergeet ik live weer. Zo maar het wordt zo maar het hoog, als ijskeer. Oh ja, zo maar het wordt zo maar het hoog, als ijskeer. Daar stond ons wat te vroegen voor bijaarsdag. En hier weet ook wel dat mij dan een bunzel lag. Dat wordt zo schoon dat elke een weer zwemt. Werd eerst vernemt dat in zo wind Zo maar we tol, zo maar we tol, als daar stil. Oh ja, zo maar we tol, zo maar we tol, als daar stil. Mij zegt Gunningers dan de boers of plat. Mijn dialect is het al waar op zien gaat. Dan wordt de laatste jaren nog aan naar doen. En als het niet mij zal nooit de bliksem komen. Zo maar het hoor, zo maar het hoor, ja, als thuis keer. Oh ja, zo maar het hoor. night, zomaar uit hoog, is thy skin.